Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt er niet op dat er snel een staakt het vuren komt in Gaza. Afgelopen weekend werd er druk onderhandeld, maar Israël heeft de stekker er voorlopig uitgetrokken. Ze hadden een lijst geëist van Hamas met de namen van de gegijzelde mensen... die vrij zouden worden gelaten bij een deal, maar die lijst heeft Hamas niet gegeven. De gevechten in Gaza gaan dus door. Bij een aanval op Gazastad zijn twaalf doden gevallen. UNICEF maakt zich grote zorgen. Als er niet direct iets verandert... gaan er volgens de hulporganisatie straks veel kinderen dood... door honger en dorst. Nikki Haley kan een klein feestje vieren. Ze won gisteren voor het eerst een voorverkiezing van Donald Trump. Trump is de grote favoriet om de presidentskandidaat te worden bij de Republikeinen. Sommigen vinden dat Haley beter op kan geven, maar dat gaat ze niet doen. Why does she keep fighting? What's she doing? Well, first of all, when 70% of Americans say they don't want Donald Trump or Joe Biden, yes, I'm going to keep on fighting. Morgen is het Super Tuesday in Amerika. Dan zijn er in 15 staten voor verkiezingen. En Lieke Klaver, Katelijne Peters, Lisanne de Witte en Femke Bol... zijn de beste estafetteloopsters van de wereld. Op het WK wonnen de vier gisteren goud op de 4x400 meter. En ze werden na afloop opgevangen door onze verslaggever. Ontzettend eh, gefeliciteerd. Eh, twee keer goud ga je dan nu nog in het ijsbad? Of dat, hoeft dat vanavond niet als het toernooi is afgelopen? anders. <laughs> vanavond niet. je, zei ongeveer de ijsblokjes gaan in de gin tonic, toch? Die zitten nog in de tas. Nee, nee, uh, ijsklontjes, ja. Voor Bol was het de tweede keer feest. Ze won ook al goud op de 400 meter. Apple moet deze week veranderingen doorvoeren in de App Store. De Europese Commissie heeft dat bepaald omdat appbouwers te veel geld moesten afstaan aan het techbedrijf. Soms wel 30% van hun inkomsten. Binnenkort mogen appmakers dus vanaf hun eigen platform apps verkopen. Maar volgens mijn economiecollega Nick zijn ze daar niet allemaal zo blij mee. Maar de ontwikkelaars die wij hebben gesproken betwijfelen of ze er heel veel mee opschieten. Apple voert namelijk allerlei nieuwe heffingen in, waardoor ze per saldo niet heel veel erop vooruit gaan. En Apple is ook niet blij met de verandering. Het bedrijf zegt dat het met allemaal verschillende appwinkels veel onveiliger wordt voor gebruikers. En het weer nog een droge dag met in het noorden vanochtend nevel en mist. En ook daarna blijft het daar best grijs. In de rest van het land behoorlijk wat zon vandaag bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rotterpolderplein. 10 kilometer file vanaf Uitgeest een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A22 Beverwijk richting Velzen een half uur vertraging tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. Op de N201 Hilversum Uithoorn een kwartier tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot 2 kilometer file. En 203 Alkmaar Amsterdam tussen de A9 en de N246 een kwartier vertraging. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom. Tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden 6 kilometer file, 20 minuten extra reistijd.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 But your lies ain't working now. Now look who's hurting now. now. See, I had to shut you down. Had to shut you down. come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have me cool.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 zijn minderjarig. Ze zijn tussen de 15 en 18 jaar. Ze komen volgens Belgische justitie uit de jihadistische hoek... en worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Een grote brand vanochtend vroeg in een koeienstal in Terheiden in Brabant. De brandweer evacueert de ongeveer 100 koeien en blaast rook weg uit de stal met een grote ventilator. De geuzenpenning is dit jaar voor de Afghaanse activiste Laila Haidari... die zich inzet voor onderwijs in Afghanistan en drugsverslaafden helpt. De stichting achter de geuzenpenning voor mensenrechten... prijst Haidari's moedige en menslievende werk. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Vanmiddag in het zuiden en zuidwesten wat zon. En het wordt maximaal 12 graden. Then I reach a positive vibe, a way of life is how I'm living.